U aarzelt, omdat u nog nooit getrouwd bent geweest. U bent er bang voor. Maar nou, geloof me, het doet wonderen. Ook een grauwe dag wordt opeens iets blijs. Door maar één teder woord, trouwen. Een benauwde flat wordt een wijds paleis doe maar één teder woord, trouwen. Heel die lange nacht, die vaak wanhoop bracht, is dan in één keer voorbij. Want je ziet meteen, je bent niet alleen. Iemand zei eindelijk trouw met Zou het niet beter zijn als alles bij het oude bleef? Nee. Oh, wie wunderbar, niets is zo wie es war. Durch een winziges Wort, Heirat, aus dem Erdgeschoss werd een Mensch. durch ein winziges Wort Heirat und das Grau im Grau wird auf einmal blau, wie noch kein Blau jemals war. Und dann steht man da, sagt beselig ja. Heut wird mein Traum endlich wirklich wahr. Ah, wie wunderbar. Nichts ist so, wie es war. Durch ein winziges Wort Heirat aus dem Erdgeschoss wird ein Märchenschloss durch ein winziges Wort Heirat und das graue Nacht wird auf einmal braucht, wie noch kein Blau jemals war. Manche sieht mit dem, ihr bin nicht allein, immer und sei Want zij eindelijk trouw.